When we didn't have a nickel, not a nickel to our name, yeah, we were rolling pennies we were happy or insane Our love would burn, burn, burn A little less comfortable Robertson en Joanna Robertson. Zij zijn de leden van Carter Choir En zij hadden het idee om A Little Less Comfortable te gaan schrijven. En ze kregen daarbij hulp van eh, Philip White. En ze lieten het allemaal produceren door niemand minder dan Toby Keat en Mark Wright. Dus een prachtige cd geworden. Als u in uw favoriete platenzaak bent, moet u maar eens gaan luisteren naar die cd van Carter's.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 Hij tekende bij Mercury Record Label, en die dit allemaal produceren. Door Keith Hartley. Heartaches. I was born by fire in a cold dark cave in the age of the dinosaurs. caveman called his cave woman loving on the missing link living next door.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 By the time you know I'm on you, buddy dus ook hier in Nederland die kleine muziekcafeetjes die dan ook weer een open podium hebben. Dat open podium, daar wordt dan eh, gebruik van gemaakt door mensen die denken muziek te kunnen maken. Ze brengen hun gitaar mee of een piano of wat dan ook en ze gaan achter een microfoon zitten. Nou kennen ze dat in Amerika ook, maar daar wordt het dan een beetje groter gedaan allemaal. Stadi Aslan, zij was net 13 jaar oud toen zij ook meedeed aan die Open Mic Night, zoals ze dat noemen. En dat allemaal in San Marcos in Texas. En daar werd zij ontdekt door een platenbaas van Mercury. from the Lone Star State to sunny dan moet je niet bij mij zijn hoor. Een man who can dance, nou ik kan echt niet in de maat lopen. Als ik tegen u zeg 19 something... Wish You Were Here and Don't Laugh At Me, dan weet ik dat, eh, dan weet u dat ik het heb over eh, Mark Wills. In 1998 is hij uh, male vocalist of the year geweest daar in Amerika en heeft daarna nog heel wat cd's uitgebracht. Nu heeft hij pas geleden ook weer een cd uitgebracht, gewoon onder zijn eigen naam en daar staan prachtige liedjes op. En waarom zijn er allemaal prachtige liedjes opgezet? Nou, hij is eigenlijk gewoon een storyteller. Looking for America. Hij liet het wel schrijven door Bernie Nelson. I'm chasing down a memory of the way things used to be. Kids played underneath an old street light, knowing they were safe when they laid down at night. I'm looking for something I ain't seen in a while. I'm looking for a factory can feed his family. You're not worried about them moving it south, closing the doors and shutting her down tomorrow. I'm looking for America. The land of the free and the home of the brave. Seems like I just want for an old church steeple Where inside you'll find people Who live their lives unashamed white and blue Still believe freedom isn't free And I guess it's up to you and me to find is zo'n 15 eh, jaar geleden dat Trace Atkins is begonnen met het maken van, eh, van muziek, althans eh, het opnemen van muziek. En zijn eerste cd die hij uitbracht onder zijn eigen naam was meteen Platinum. En daarna heeft hij nog heel wat cd's uitgebracht. Pas geleden zijn laatst verschenen cd Proud To Be Here. En daarop omschrijft hij een beetje hoe trots hij erop is om Amerikaan te zijn, zoals de meeste Amerikanen. En daarnaast ook nog heel trots is om muziek te kunnen maken. Kenny Burke, Rivers Rutherford en Casey Beathard. Zij schreven het voor die Trace Atkins. Brown chicken, brown cow. Bobby, Joe and Betty got a real nice farm. Everybody knows that they work real hard. Bobby Joe sweating in the noonday sun. Betty right beside him till the work's all done. But every now and then they get a strong desire to crawl up in the hay and set the barn on fire. Now the hay needs hauling, the hogs need stop, the corn needs cutting, but the tractor stop. They're climbing up the ladder, clear to the loft, shucking the de zevende cd van Colin Ray. Die ligt inmiddels in de, in de platenzaken. En die heet Never Going Back. En dat is ook eh, de titel, die titel van de cd en de titel van de single die daarvan afgekomen is. Maar ik grijp toch terug naar een cd uit 1991 alweer. All I Can Be. Een van de mooiste nummers naar mijn mening hoor. Het zal voor mij een all-time favorite blijven. Geschreven door Skip Ewing. I read my grandma wrote back in 1923. Grandpa kept it in his coat, and he showed it once to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma's daddy didn't like me none but I loved your grandma so We had this crazy plan to meet And run away together Get married in the first town we came to And live forever But nailed to the tree where we were supposed to meet Instead If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you when my chores are through away in the doorway of a church where me and Grandpa stopped to pray. I know I'd never seen him cry If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you when my chores are through I don't know how long I'll be But I'm not gonna let you down Darling, wait and see And between I see you again raken zeggen, hè. Potverdorie, wat is dit een mooie tekst. Ashton is de voornaam van Ashton Shepherd en eh, zij woont gewoon in Alabama en de meeste beginnende country-artiesten of gevorderde country-artiesten, die verhuizen allemaal naar, eh, naar Nashville, want dan zitten ze dicht bij het vuur zoals ze dat zeggen. Maar deze dame die zegt van nee hoor, ik blijf gewoon wonen in Hamlet of Leroy in Alabama. Waarom? Daar is mijn gezin. Ik ben een werkende moeder, ik vind het leuk om muziek te maken, maar mijn gezin gaat gewoon voor alles. En op zijn tijd ga ik wel eens een keer naar Nashville, naar de bazen en naar de studio's om een cd op te nemen. Look it up. The word is faithful. Look it up. It don't mean sneaking around behind my back like you ain't getting enough. How about forever? Just look it up. It means through thick and thin and pitching in even when the times get tough. The it's easy. Look it up, and you'll see a picture of that piece of trash riding around in your pickup truck. Let's try a liar. Just look it up. get up You said you're sober Look it up It's right next to hell It's freezing over forgiveness Look it up It's what Jesus has in store for you But I don't no matter what Quit your begging and the praying Can't you hear what I've been saying? I said go goodbye, get lost, get out, get gone The word is over Look it up formatie Black Hawk, There You Have It. Als ik tegen u zeg Keach en Cody en Michael en Dean, dan weet u zo ongeveer dat ik het heb over Lone Star. En die hebben vaak van die prachtige ballads, hè? onder andere Smile. I still remember the night we met said you loved my smile But your love for me was like a summer breeze Oh, it lasted for a while I'm gonna smile Kiss me one. die was ook eh, tijdens een, eh, een optreden in Amerika. Ja, daar hebben ze van die festivals aan. Ik ben niet snel jaloers, maar als ik dan dit zie, dan denk ik bij mezelf van potverdorie, waarom kan dat hier niet in Nederland? Joe D. Messina, Tracy Lawrence, Darius Rucker, Rodney Aitkins, Trent Tunnelson, eh, Montgomery Gentry. Dat waren er zomaar een paar die tijdens dat festival daar, tijdens dat tweedaagse festival daar op het podium stonden. En dan denk ik bij mezelf van, Verdorie, waarom kan dat hier niet, hè? He is a busy man, Billy Ray Cyrus. There's a little boy out in the driveway, his basketball in hand. Saying, Daddy, can we play a little one-on-one? -on -one? You pat him on the back and say, not now, son, I'm a busy man. His sister's out on the sidewalk Setting up a lemonade stand Hey daddy, don't you wanna buy a glass for me? You say maybe later Can't you see I'm a busy man? You gotta go, gotta run When you say the time's a wasting, you don't know how right you are. Busy man. There's a woman in the bedroom crying, saying I thought we had plans. You say, honey, I'm sorry, I'll make it up when the job slows down and I'm not such a busy man. You gotta go, gotta run. more time at work There's a call one day from the office They need you down in Birmingham You say no way, the weekend's mine I got plans with the kids and a day with my wife I'm a busy man You gotta go, gotta run busy man Busy man Ray Cyrus heeft het niet zelf geschreven, heeft het wel meegeschreven, heeft het ook geproduceerd. Busy Man. Clay Walker, hij heeft pas geleden weer een nieuwe cd uitgebracht. Ik heb u daar ook al een stuk van laten horen. Where Do I Go From You, dat is de nieuwe single van die eh, gelijknamige cd. Maar ik grijp weer terug naar een ouder nummer van hem. En dan zou ik ook weer bijna zeggen, potverdorie, en heel de rest erachteraan. Maar ik wil u ook eens een keer gewoon laten genieten van het intro. G. Barnett schreef het The Chain of Love. He was driving home one evening in his beat-up Pontiac when an old lady flagged him down Her Mercedes had a flat He could see that she was frightened Standing out there in the snow Till he said, I'm here to help you, ma'am By the way, my name's Joe She said, I'm from St. Louis And I'm only passing through I must have seen a hundred cars go by This is awful nice of you When he changed the tire and closed her trunk And was about to drive away She said, how much do I owe you? Here's what he had to say You don't owe me a thing I've been there too help me out just the way I'm helping you. If you really want to pay me back, here's what you do. Don't let the chain of love end with you. Well, a few miles down the road, the lady saw a small cafe a bite to eat and then be on her way. But she couldn't help but notice how the waitress smiled so sweet and how she must have been eight months along and dead on her feet. though she didn't know her story and she probably never will. When the waitress went to get her change from a hundred dollar bill The lady slipped right out the door And on a napkin left a note There were tears in the waitress eyes when she read what she wrote You don't owe me a thing I've been there too just the way I'm helping you If you really want to pay me back Here's what you do Don't let the chain of love end with you That night when she got home from work The waitress climbed into bed she was thinking about the money And what the ladies known had said As her husband lay there sleeping She whispered soft and low Everything's gonna be alright I love you, Joe gezegd, hè? hoe komen mensen toch op deze prachtige teksten? Bryce Long is eigenlijk een man die zich eh, meer eh, toegelegd heeft op het eh, schrijven. Het is een country music singer, zo wordt hij ook wel omschreven. En hij is in 2005 toegetreden tot de club van Columbia Record daar in Amerika. Hij heeft heel wat hits geschreven die op de Billboard Hot Country Songs terechtkwamen. terecht kwamen. En hij heeft nummers meegeschreven voor onder andere Carrie Allen, 2004 Nothing On But The Radio en Randy Houser's nummer Anything Goes. Zo heeft in 2006, ik moest even nadenken, 2006, Chris Kegel een nummer opgenomen, Anywhere But Here. Dat was voor hem, voor die Chris Kegel, een grote hit. Maar het origineel is wel van die Bryce Long. Hij heeft het ook opgenomen, werd niet zo'n grote hit. En daarom zei hij van, laat mij maar schrijven en zingen aan iemand anders. And I hate you found me here Whiskey on my breath I know I should be ashamed So much for those twelve steps He said, no, my son, I know you're doing your best With all you've been through, I understand I only came to offer you a friend You know she still asks about you Wondering how you're ook van gezegd, hij schrijft droevige liedjes, maar de meesten hebben daarnaast ook nog een zonnige kant. It don't matter to the sun If you go or if you stay know the sun is gonna rise and shine down on another day. There'll still be a tomorrow, even if you choose to leave. Cause it don't matter to the sun babe. But it matters to me It ain't gonna stop the world If you walk out that door This world just keep turning round, turning round Like you did the day before You see to them it makes no difference No They just keep on keeping time Cause it ain't gonna stop the world out there. But it'll be the end of mine. shine down on some other lover's dream. Cause it don't matter to me, but it sure do matter to me. No, it don't matter to but it matters to me. Ja, over nou, deze man hoef je maar eh, weinig te zeggen. Hè? Gar Brooks, It Don't matter to the Sun. Hij deed het hier samen met eh, Chris Gaines. En je hoort nu af en toe heel zachtjes in de vocals, Maar vooral op eh, piano en op gitaar. Wayne Walker schreef het jaren geleden.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 Stroos-Kaan was in mei in New York opgepakt nadat een kamermeisje hem had beschuldigd van verkrachting. De Amerikaanse justitie hechtte aanvankelijk geloof aan haar verhaal, maar gaandeweg ontstonden twijfels. Zo legde ze tegenstrijdige verklaringen af over wat er op de hotelkamer was gebeurd en bleek ze het verhaal over een eerdere verkrachting compleet te hebben verzonnen. Enkele weken geleden zette de rechtbank in New York op verzoek van het OM een punt achter de strafzaak. Stroos-Kaan kreeg zijn paspoort terug en was dus vrij om de VS te verlaten. In het centrum van Tel Aviv waren gisteravond zo'n 400.000 mensen op de been om te protesteren tegen de hogere belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in andere plaatsen in Israël waren demonstraties. In Israël wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de regering. Die heeft economische hervormingen aangekondigd, maar volgens de demonstranten is daar nog niets van terecht gekomen. Volgens Israëlische media waren het de grootste sociale protesten in de geschiedenis van het land. Begin augustus was er ook een grote demonstratie in Tel Aviv, waaraan zo'n 300.000 mensen meededen. In Cuba zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van minister Julio Casas van Defensie. De 75-jarige Casas, die stierf aan de gevolgen van een hartaanval, was een veteraan van de revolutie. Onder Fidel Castro streed hij eind jaren 50 tegen het bewind van dictator Batista. Van huis uit accountant leidde hij twee decennia lang de financiële afdeling van het leger met belangen in allerlei sectoren. Hij was op Defensie de opvolger van Raúl Castro toen die zijn broer Fidel verving als president. De dood van Casas richt opnieuw de aandacht op de leeftijd van de leiding in Cuba, die vrijwel alleen maar bestaat uit 70ers en 80ers. Dan het weer wisselend bewolkt en buien. Vanmiddag vooral in het oosten buien met kans op onweer. In het westen droog en wat zon. Middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden